De corona-uitbraak en de dreigende recessie maken consumenten diep bezorgd. Nog nooit was er zo'n grote daling in de maand tijd, maar het is niet de laagste stand ooit. Dieptepunt in het consumentenvertrouwen was in maart 2013 met min 41. Toen zat Europa in de eurocrisis. Het kabinet gaat extra voorwaarden stellen aan bedrijven wanneer er een tweede ronde komt aan steunmaatregelen. Die voorwaarden moeten voorkomen dat bedrijven overheidsgeld gebruiken om bonussen of dividend uit te keren. Ook bekijkt het kabinet of het omscholen van personeel een voorwaarde zou moeten zijn en of de doorbetaling van 90% van het salaris wel voor alle sectoren moet gelden. In de tweede week van mei valt de beslissing. Het kabinet wil de steunmaatregelen voor bedrijven zo lang als nodig is verlengen. Huizenbezitters die in betalingsproblemen komen door de coronacrisis kunnen hulp krijgen van de nationale hypotheekgarantie. De organisatie kan garant staan voor maximaal 9% van het oorspronkelijke leenbedrag, schrijft de Telegraaf. Hypotheekverstrekkers kunnen daardoor extra betalingsuitstel geven regeling geldt alleen voor huizenbezitters die bij het afsluiten van een hypotheek gebruik hebben gemaakt van de nationale hypotheekgarantie. Het duurt nog zeker tot vanmiddag voordat de geëvacueerde bewoners van het Limburgse dorp Herkenbos weer naar huis kunnen. Dat meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Bijna 4200 inwoners moesten vannacht hun huis uit vanwege een grote natuurbrand in Nationaal Park de Mijnweg. De evacuatie was uit voorzorg. In de rook zit een hoge concentratie koolmonoxide. De evacuees worden opgevangen in een hotel en in sporthallen. Het Rode Kruis heeft 800 bedden beschikbaar gesteld. De brandweer krijgt hulp uit Duitsland en België. Het weer, het is zonnig en het wordt 18 tot 22 graden. Er staat een stevige oostenwind waardoor het frisser aanvoelt. Ook donderdag loopt de temperatuur op tot 22 graden.